Ook in Nederland hadden we de afgelopen jaren een groot plofkraakprobleem. Maar nu gebeurt het vooral in Duitsland, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Je ziet dat in Nederland tegelijkertijd de aanpak tegen plofkraak juist heel erg is verbeterd in de afgelopen jaren. Waardoor het bijna niet meer tot succes heeft geleid het afgelopen jaar. En eigenlijk de criminaliteit zich verplaatst heeft naar Duitsland. Eh, waar ja, de schade dus nu ook toeneemt, de buiten toeneemt. En het gevaar voor mensen benadrukt de politie ook toeneemt. Omdat ze steeds zwaardere explosieven inzetten. De politie heeft in Roermond maandag ook een speciaal lab opgerold waar die explosieven werden gemaakt. Vlieg je komende meivakantie met EasyJet? Nou, ik wil je niet meteen ongerust maken, maar het kan zijn dat je vlucht niet doorgaat. Het cabinepersoneel van EasyJet op Schiphol wil gaan staken. Volgens vakbond FNV komt het bedrijf weliswaar met een loonsverhoging, maar verdienen de mensen dan alsnog onder het minimumloon. Als ze er niet uitkomen, gaat het personeel dus staken tijdens de meivakantie. De man die zich maandag opblies in een moskee in Pakistan had een politieuniform aangetrokken, zodat hij niet opviel. Dat zegt de politie. De moskee staat in een wijk waar vooral politieagenten wonen. De dader liet een bomvest ontploffen waarna een groot deel van het gebouw instortte. Meer dan 100 mensen kwamen om het leven. De afgelopen dagen is op meerdere plekken het afval niet opgehaald. Er is al gestaakt in bijvoorbeeld Amsterdam, Almere en Utrecht. Je stad schoonmaken, dat doet gewoon heel veel. Het is heel fijn om op zo'n directe manier eh, de stad te helpen en de burgers. Hopen dat het snel opgelost is, zodat de bewoners eh, weer goed bediend worden. En dat Utrecht weer mooi schoon is. Ja, net als in veel andere sectoren willen ze betere afspraken. Bijvoorbeeld over meer salaris. En binnenkort wordt er in meer gemeenten gestaakt. Door vuilnisophalers, maar ook door BOA's. Zoals in Den Haag, de Dreden en de Betuwe. Vakbond FNV is blij dat niet alleen het oudere personeel het werk neerlegt. We zien ook dat eigenlijk jongeren zich nu ook laten horen. En die hebben ook zoiets van, nou genoeg is genoeg. Ik kom nu gewoon voor mijn eigen rechten op. En eh, dat is fantastisch eh, om te zien. Het weer grijs en op veel plekken nat. Al kan langs de kust de zon vanmiddag nog even schijnen. In de loop van de avond droogt het overal op.